Vijf uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een grote order bij vliegtuigbouwer Boeing afgezegd. Het bedrijf wil 35 bestelde Boeing 787's niet meer hebben. Met de order is een bedrag gemoeid van bijna 7 miljard euro. Het afgelopen boekjaar leed Qantas een verlies van ruim 200 miljoen. Het is voor het eerst sinds de privatisering van het bedrijf in 1995 dat de leiding een verlies bekend maakt. Het bedrijf legt vooral geld toe op de internationale vluchten naar Europa en Amerika. Het afzeggen van de zuinige Boeing 787 Dreamliner betekent dat Qantas langer moet doorvliegen met de kerosineslurpende jumbo's. VN-hulpcoördinator Emers heeft de internationale gemeenschap opgeroepen... meer geld beschikbaar te stellen voor hulp aan Syrische vluchtelingen. Zeker 2,5 miljoen Syriërs hebben door de burgeroorlog zo goed als niets meer en ruim een miljoen mensen zijn op de vlucht. Ze hebben behoefte aan voedsel, water, onderdak en medicijnen, zegt de VN. Volgens EMAS is het moeilijk de Syriërs in nood te bereiken... vooral in de gebieden waar gevochten wordt. Amnesty International meldt dat de bewoners van de stad Aleppo... zwaar te lijden hebben onder het geweld. Sinds eind vorige maand zijn ook daar zware gevechten. Chemische bedrijven zoals Otfiel moeten voortaan meer op de locatie zelf worden gecontroleerd. Dat heeft de Zuid-Hollandse milieugedeputeerde Jansen gezegd tegen RTV Rijnmond... na een commissievergadering over de recente problemen bij de tankterminal in de Botlek. Otfiel werd eind juli stilgelegd omdat er veel zaken niet goed geregeld waren. Volgens Jansen was er een papieren werkelijkheid ontstaan die niet klopte met de realiteit. Volgens Jansen heeft de provincie te weinig instrumenten om bedrijven als Otvel in de gaten te houden. Hij is het niet eens met staatssecretaris Atsma, die gisteren nog liet weten dat provinciale staten juist wel mogelijkheden hebben om dergelijke situaties aan te pakken. Het weer de komende dagen meer bewolking, maar ook af en toe zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. Dan is er nog verkeersinformatie. Op de A17 op de A17 Rozendaal richting Dordrecht. Daar meldt de ANWB dat het knooppunt Klaverpolder dicht is. De verbindingsweg is dicht door opruimwerkzaamheden.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 En de stem van Carole King, de hele jonge stem van Carole King. Inmiddels is de dame ook al uh, eh, 70 jaar, maar ze zingt nog steeds eh, net als eh, zo'n 50 jaar geleden waar deze plaats vandaan komt. Goedemorgen, de nacht ging anders. Het laatste uur waarin ik je nog één opname laat horen die Gemaakt is op het Lowlands Festival van afgelopen week. Verder, zo halverwege dit uur, de drie chansons op een rijtje. En ik laat je nu even Triggerfinger horen. Niet die opname van Lowlands van eh, afgelopen weekend. Dat komt volgende week aan de beurt. Maar die opname aan het begin van dit jaar in het ochtendprogramma van Giel. burn deep leuk afgelopen eh, zondag was dat bij... Eh, Lowlands of was het zaterdag? Omdat ik die dag ook weer kwijt. Zaterdag was het, nou weet ik het weer. Toen hadden ze het eh, kopje en het drinkglas midden op het podium gezet... en eh, gingen daar vrolijk op eh, tikken toen dit werd gespeeld. Je hoorde I Will Follow Rivers, een liedje dat oorspronkelijk is van Licky Lee. Maar 12 januari, begin van het jaar, toen waren de heren van Triggerfinger... de Vlaamse muzikanten te gast bij Giel. En zoals gebruikelijk bij Giel komt een band dan ook een liedje spelen uit de mega top 50 van dat moment. Op dat moment stond in die top 50 die hit van uh, Licky Lee. En Triggerfinger die koos ervoor om I Will Follow Rivers te gaan spelen. Niet wetende op dat moment dat ze een eh, hit aan het maken waren. Want die opname van 3FM eh, die is Europees, op Europese schaal een hit geworden. Triggerfinger dus met dat I Will Follow Rivers. Alanis Morissette heeft een nieuw album gemaakt. Hey, Fock and Bright Lights. Dit is het nummer Win and win. In my old days, someone won. Those were days. King down my nose changed it. is where I is nieuw, het is mooi en het klinkt als van ouds en er was niks mis mee. Havoc en Bright Lights, de nieuwe cd van Alanis Morissette, de Canadese zangeres, was eerder dit jaar nog te zien op het Bospop Festival als headliner en je hoorde van de nieuwe cd Win and Win. Dadelijk hoor je Arne Soldaat, maar eerst aandacht voor the eh, Unknown Soldier en the Buffalo Soldier. the unknown soldier nestled in your hollow shoulder. The unknown soldier. Twee vocalisten die tijdelijke voor het eeuwige inmiddels hebben ingewisseld. Bob Marley en Buffalo Soldier en The Unknown Soldier was van de Doors. laatste plaat in 1968 en Bob Marley al 21 jaar dood. Maar zijn muziek eh, mag er nog steeds zijn en eh, klinkt zeker niet zeer gedateerd. Net als met de Doors trouwens. Ook niet gedateerd, want het is net uit. Het is eh, in plaats van Anne Soldaten cd. De muzikant die voorheen werkte en musiceerde bij Daryl N. En tegenwoordig zien we hem vaak aan de zijde van Tim Knol. Maar zo van tijd tot tijd brengt hij ook zelf iets uit. Een nieuwe cd. Dit is net uit. Een nieuwe cd van hem met daarop Ding Dingsten. met de beatmuziek. Nou, misschien, misschien net wel. Hij is namelijk van uh, eh, 12 februari 1965. Toen is hij geboren. Dus eh, misschien heeft hij onbewust daar wat van meegepikt van die beatperiode. En met die beatmuziek, eh, ja, dat, bepaalt ook de sfeer van het nieuwe album... dat net is verschenen van Anne Soldaat. Zo heet het album ook, Anne Soldaat. En ik liet je één song horen van die nieuwe cd van Anne Soldaat... onder de titel Ding Ding Sen. Zoals gebruikelijk rond dit tijdstip, zo halverwege het laatste uur van de Nacht Klinkt Anders. Drie chansons op een rijtje. Ga dadelijk luisteren naar eh, de Belgische Axel Red. Een duet van Juliette Gréco en Melody Gardot. Maar ik begin allereerst met Carlos. c'est le cha-cha show. 50 km sur un mètre, quel boulot Et la la la la la la la la la le show, c'est le cha-cha-cho. Ça va, ça vient, mais le soir, lorsque tu dors tranquille, sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, tu te sors de gueux, ces faux t'en cachette, ils sont heureux d'être trouver couchés couchette, hôtel de d'air l'on ne paye pas cher. Le parfum et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sur les ponts de Paris. À la sortie de l'usine, Julot rencontre Nini. Ça va tu la ronquine, c'est la fête aujourd'hui. Prends ce bouquet ce brun muguet, c'est peu, mais c'est petite ma fortune. Viens avec moi, je connais l'endroit où l'on ne craint même pas le clair de lune. Sous les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, comme il n'est pas de quoi se payer, en chambre couple revient mis en cachette et les yeux dans les yeux, faisant des rêves bleus, joue au partage les baisers de Nini sur les ponts de Paris. Rongé par la misère, chassé de son logis, l'on voit une pauvre mère avec ses trois petits. Sur leur chemin, sans feu ni pain, ils subiront leur serre atroce. Bientôt la nuit, la maman dit, enfin, ils vont dormir, mes gosses. Sur les ponts de Paris, lorsque que descend la nuit. Viennent dormir là tout près de la scène Dans leur sommeil, ils oublieront leur peine. Si l'on aidait un peu tous les vrais miséreux. Plus de suicides ni de crimes dans la nuit. Sur les pentes de Paris. days you Ze komt uit Vlaanderen, maar met chansons is ze bekend geworden. En ze is daarnaast ook bekend als uh, mensenrechtenactiviste. Axel Retzi hoorde van haar Sensualité uit 1993. Recette de opname daarvoor, de lage stem, die was van Juliette Gricot. Ze is inmiddels 85 jaar oud en die wat hoge stem van Melody Gardot enkele generaties jonger, maar wel met een heel oud lied uit de periode van Juliette Créco, zou ik maar zeggen, uit de jeugdperiode van Juliette Créco. Je hoorde Sous les Ponts de Paris en dat werd voorafgegaan door eh, Carlos. De komiek uit Frankrijk is niet meer onder ons, een paar jaar geleden overleden. En zijn versie van Me, dat je misschien kent van de Manhattan Transfer onder de titel Cha Cha Show. Ik neem u even mee naar eh, Lowlands. Afgelopen vrijdag was dat. Toen stond hij daar op het podium in zijn eentje met een gitaartje. Klinkt zielig, maar dat was het helemaal niet. Hij kon de hele tent op zijn eh, handen krijgen. Hier is Ed Sheeran. This is a song called Lego House. Who knows the words to it? Please sing it out as loud as you can. Scream it even. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. And if things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. Mm-hmm. And it's dark in the cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Now. Ah. I'm gonna paint you by numbers and color you in. And if things go right, we could frame it and put you on a wall now. And it's so hard to say it but I've been here before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done. me down now. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. Oh, and it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. Who's ready to sing? Say it! You know the words, sing it out. If you don't know the words, make it up be more fun. sing it out. I'm out of touch. I'm out of love. things I've done get funky think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. dat was hem dan. Ed Sheeran, zoals die afgelopen weekend klonk op het eh, Lowlands Festival. En de komende weken zal ik je vaker een opname laten horen... uit dat eh, Lowlands archief van afgelopen weekend. Verwacht geen Foo Fighters van me, maar wel de artiesten die je eh, vaak op Radio 1 voorbij hoort komen. Zoals deze Ed Sheeran met het nummer Lego House. 23 augustus is het vandaag. Wat gebeurde er allemaal zo op vandaag de dag? In 1944 werd in Warrensveld, dat ligt in het noordoosten van van Gelderland... zo'n beetje tegen Overijssel aan. In Warnsveld werd een temperatuur van 38,6 graden gemeten. En dat is tot nu toe de hoogste dagtemperatuur... Eh, gemeten sinds de waarnemingen in Nederland. 38,6 graden. Er is afgelopen weekend nog niks bij. Vandaag de dag, uh, wie zijn er toen, wie zijn er jarig en wie leven er inmiddels niet meer. Vandaag geboren op 1918, Guus Hermes. Hij overleed 2001 op 83-jarige leeftijd. 23 augustus 1940 is ook de dag dat de Britse zangeres Vicky Brown werd geboren. Zij overleed in 1991 en al eerder haalden wij in dit programma aan... de geboortedag van Keith Moon, ook vandaag. 1946 werd hij geboren. Hij zou dus 66 jaar zijn geworden... waar het niet dat hij in 1978 ten gevolge van een overdosis aan drugs is overleden. De drummer van The Who... Verder vandaag jarig. Hij is van 1927 en hij krijgt een uh, taart met kaarsjes. Dick Bruna, onze Nederlandse schrijver en illustrator en grafisch vormgever. Fred Emmer, wie kent hem niet als NTS-journaallezer en schrijver. Vandaag ook jarig en dat is dan een jubileum, een lustrum. 60 jaar wordt ze, Vicky Leandros. En de volgende man is ook vandaag jarig, maar die zien we vanaf ehm, volgende maand denk ik weer elke week op de televisie als presentator van Andere Tijden. Hans Goedkoop, van 1963 is hij. En van 1964 Johan Bruneel, de Belgische eh, wielrenner en inmiddels ploegleider. En van 1959 is Edwin Collins. laatste decennium van de vorige eeuw, zeg maar gewoon de 90s. Daar kon je deze Engelse zanger uit horen. Hij is vandaag uh, deze Edwin Collins. Hij is van 1959 eh, en eigenlijk zijn enige hit die hij ooit gehad heeft. A Girl Like You. Afgelopen weekend was dan eh, Lowlands en Pukkelpop. Misschien ben je eh, daar geweest. En dan zou je eens even naar BBC 3 komend weekend moeten kijken. Want een hoop bands die zowel op Pukkelpop als op Lowlands zijn... die zijn komend weekend ook op het Reading Festival. Zo kan je bijvoorbeeld aanstaande vrijdag, morgenavond dus... op BBC 3 kijken naar de optredens van The Cure en de Maccabees. Zaterdagavond dan eh, treden de Vaccines op en Florence and the Machine. En op zondag de Black Keys, de Two door Cinema Club en de Foo Fighters. Dat allemaal op BBC 3, de televisie. En waarschijnlijk ook nog eh, andere acts die je dan zal zien. Uitgebreid aandacht wordt dan besteed aan het eh, Reading Festival. Maar zaterdag dan kan je op dat net, BBC 3, ook kijken naar het optreden van Kasabian. Aanstaande zaterdagavond is op de televisie te zien bij BBC 3. En die zender besteedt dus veel aandacht aan het eh, wedding Festival... met daarop een eh, hoop artiesten die ook afgelopen weekend te zien en te horen waren... op zowel Lowlands als eh, Pukkelpop. Gaat dat zien vanaf vrijdagavond tot en met zondagavond. Maar hou je van countrymuziek, dan kan je weer terecht bij een andere BBC-zender... namelijk BBC 4. Die hebben om kwart over tien op vrijdagavond een documentaire. En een uurtje wordt er dus geschiedenis van de countrymuziek uit de doeken gedaan. En na middernacht, dat is nog weer bijna één uur... dan is er een documentaire onder de titel The Platinum Blondes. En dat kan alleen maar gaan over Dolly Parton natuurlijk. could hold out my arms, say I could tell you how long I will long for your touch. How much and how far would I go to prove the depth and the breadth of my orkest erbij. Je hoorde Dolly Parton, een recente opname van haar. En van haar niet alleen, want ze werd ook nog bijgestaan door twee eh, heren... Chris Christofferson en Jeremy Jordan. Die zongen mee in dit From Here to the Moon and Back Dolly Parton. Zij is dus uitgebreid te zien op eh, BBC 4 in de nacht van eh, vrijdag op zaterdag... om 10 minuten voor 1 een documentaire over haar en van haar... onder de titel The Platinum Blonde. Dit was het dan. Je hebt vanaf twee uur kunnen luisteren naar De Nacht in het Anders bij de VARA hier op Radio 1. En volgende week een nieuwe aflevering met dan eh, meer opnames uit het uh, Lowlands archief. Van Kooten en de Bies als Jacobsen en Van Es... in het kader van de verkiezingen die er aankomen... en verder nog veel meer schoons van muziek die ik nu nog niet ken... maar die ik de komende week ga leren kennen. Zo actueel zijn we. Over actualiteit gesproken, dadelijk Marcel Oosten en Lara Renze. Dat betekent het Radio 1-journaal tot half tien. Mijn naam is Giel Koeners, maak er een mooie dag van... en graag tot volgende week hier bij de VARA op Radio 1.